Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Russische leger is extreem ongeorganiseerd en verrassend ongemotiveerd. Dat zegt het onderzoekscollectief Bellingcat. Bellingcat analyseert foto's en video's van de oorlog... om bewijs van mogelijke oorlogsmisdaden vast te leggen. Ook probeert het collectief om het verloop van de oorlog in kaart te brengen. Volgens Bellingcat is aan het soort materieel te zien dat de Russen hadden gerekend op een veel kortere oorlog... Ook is het materieel veel minder geavanceerd dan werd verondersteld. De afgelopen dagen hebben Russische militairen in het noorden en in het noordoosten van Oekraïne geen grote voortgang geboekt, zegt het Pentagon. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie is de zuidelijke stad Gerson in Russische handen, maar de havenstad Mariupol niet. Russische eenheden doen al dagenlang pogingen om die stad in te sluiten. Als de Russen de stad in handen krijgen... hebben ze een directe verbinding tussen de Krim en de Donbass. De landelijke actiedag voor Giro 555 heeft ruim 106 miljoen euro opgebracht. Bij de start stond de teller op 21,4 miljoen euro. Via een speciaal telefoonnummer konden mensen geld doneren... tijdens het programma Samen in actie voor Oekraïne... dat overdag op de radio werd uitgezonden en afgelopen avond op televisie. De opbrengst gaat naar 11 hulporganisaties... Zij proberen onderdak, medische zorg en schoon drinkwater te regelen voor getroffen Oekraïners. Het inkomensverschil tussen werkende mannen en vrouwen is in 40 jaar flink kleiner geworden. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Meer vrouwen zijn gaan werken, ze gingen ook meer uren werken en ze zijn steeds vaker hoger opgeleid. Het gemiddelde jaarinkomen van vrouwen is nu zo'n 34.000 euro bruto. Dat is een stijging van ruim 60% sinds 1977. Het gemiddeld uurloon van vrouwen ligt nog altijd lager dan dat van mannen. Het verschil is zo'n 14 Het weer vannacht is het helder en gaat het 1 tot 4 graden vriezen. De komende dag schijnt de zon en het blijft overal droog. Het wordt 9 tot 11 graden. Dit luistert naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. that black masses, Evil minds that plot destruction. Sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning As the war machine keeps turning Death and hatred to mankind wash my hands. Oh, Lord, yeah. this world stops turning Ashes where the body's burning No more war pigs have the power And as God has struck the hour Day of judgment God is calling On the pigs crawling Begging mercies for the sins Satan laughing spreads his wings Oh Lord, yeah terug bij het tweede uur van Play It Loud... waarin ik nog veel metal songs zal draaien over het helaas actuele thema oorlog... gezien de situatie met Rusland en Oekraïne. Ik open eh, het tweede uur natuurlijk met Black Sabbath's bekendste anti-oorlognummer. Dat is geïnspireerd op de Vietnamoorlog en gaat over het verlangen van de mensen om te doden en te vernietigen. We vinden het nummer op het klassieke tweede album van de band Paranoid uit 1970. En de tekst refereert naar de Amerikaanse overheid die een oorlog wil starten met Vietnam. En dit kunnen we onder andere horen aan het volgende stukje tekst. Politicians hide themselves away. They only started the war. Why should they go out to fight? They leave that roll to the poor. Het was een van de allereerste memorabele uh, anti-oorlogsplaten ooit... en wordt ook gezien als een van de grootste heavy metal nummers... ooit in de geschiedenis van een legendarische band, Black Sabbath natuurlijk. Het volgende nummer is niet hard, maar wel erg mooi... en behoort toe tot de Duitse hardrockgroep Scorpions... De band kwam met het nummer Wind of Change in 1990 en verscheen als single in januari 1991. Het gaat om eh, het gaat de viering van de glasnost in de Sovjet-Unie en het eind van de Koude Oorlog en de hoop naar de val van de communistische regeringen. Het nummer werd geassocieerd met de revolutie van 1989 en de val van de Berlijnse muur. Het werd door de band ook live gespeeld op de Brandenburger Poort in Berlijn op 9 november 1999 tijdens het 10-jarig jubileum van de val van de muur. Je hoort hem nu, de Scorpions met een powerballad, Wind of Change. Daarna hoor je Nandem voor de soldaten. of your life Change van de Scorpions hoorde je Indestructible van Disturbed. Afkomstig van het gelijknamige album uit 2008. Wat gezien wordt als een ode aan de soldaten. En werd populair onder het militaire personeel van Amerika. De Zanger David Dreiman schreef het nummer voor hun om ze zich sterk, onbevreesd en onverslaanbaar te doen voelen. De videoclip laat ook beelden zien van oorlogen, hun strijders en hun wapentuigen door de jaren heen. Het volgende nummer gaat weer over een soldaat die twijfelt of dat hetgeen wat hij doet in de strijd voor zijn land wel het juiste is. En ze wel goede bedoelingen hebben. Hij voelt zich op de verkeerde plek, maar probeert zichzelf aan te praten dat God aan zijn zijde is, zodat hij zichzelf beter voelt. Ik heb het over The Good Soldier van Nine Inch Nails. En je hoort hem nu, afkomstig van het album Year Zero uit 2007. Het blokje sluit af met een grunge klassieker... dat is geschreven voor de vader van de zanger. En wie dat is, hoor je dus daarna. Maar eerst dus Nine Inch Nails. gitarist Jerry Cantrell van Alice in Chains. En je hoorde Rooster. De bijnaam was van zijn vader in de Vietnamoorlog. En die naam kwam vanwege de manier hoe hij zijn haar had. Het stond rechtop, zoals een soort van hanekam. Zoals gezegd schreef Cantrell dit nummer voor zijn vader... die voor de militaire Amerikaanse eenheden vocht in Vietnam... en daardoor een heel ander mens was geworden. De oorlog had hem destijds natuurlijk mentaal veel schade toegebracht. Hij heeft het nummer één keer mogen horen tijdens het optreden van de band in een club als opener voor Iggy Pop. En was erg ontroerd door de teksten. En dat blijft natuurlijk een geweldig nummer. En die we vinden op het tweede album Dirt uit 1992. Door naar de heerlijke folkpunk van de Dropkick Murphys. Die met Faraway Coast ook een nummer hebben gemaakt over de oorlog. Die we vinden op hun debuutalbum Do or Die uit 1998. Het vertelt het verhaal van een soldaat die last heeft van heimwee... terwijl hij vastzit in de oorlog... Hij wil graag naar huis en genieten van zijn vrijheid. Maar weten dat hij vroeg of laat zal sterven in de strijd... doet hij wat hij moet doen. Blijven vechten voor zijn land. De Dropkick Murphys schrijven vaker nummers over lege troepen... brandweerlieden, gevallen medesoldaten... of hun geliefde team Boston Red Sox. Maar dit nummer kwam uit toen ze nog een straatpunkgroepje waren. Je hoort ze nu met Far Away Coast. En aansluitend draai ik weer een klassieker met de levende legende Ozzy Osbourne. Ditmaal van zijn solowerk. Eerste Dropkick Murphys dus. is the best of the best For fear of an atmosphere poison disease With a gas mask to keep me from breathing my death It's American soil, I hope for at best But the duty I serve can't begin to compare To my ancestors' battles and wars through the years Though the loneliness strikes like an enemy shell I pray for my home but still sit here in hell Sail a place that's unknown. Taken away from my friends and my home to a place they call sacred, a place I call hell. I long for that corner I once knew so well. Go to the grind, it's all that I ever gone and on with nothing to show but a graying face in this dying place that's unlocking my solitude. I think of a place on a faraway coast Where friends are so dear and there's reason to toast A cloudy image of a Middle East land Comes down and wrecks my hopeful thoughts Sail away to a place that's unknown Taken away from my friends and my home To a place they call sacred, a place I call hell I long for that corner I once knew so well not miss their poison disease with a gas mask to keep me from breathing my death. It's American soil I hope for at best, but the duty I serve can't begin to compare to my ancestors' battles and wars through the years. Though the loneliness strikes like an enemy shell, I pray for my home, but still sit here in hell. Sail away to a place that's unknown, taken away place they call sacred, a place I call hell. I long for that corner I 1986 en qua onderwerp nog steeds erg actueel... vanwege de nucleaire dreiging van Rusland in de oorlog met Oekraïne. The Killer of Giants gaat in dit geval over de nucleaire bom... en de koude oorlog tussen de twee grootmachten... voormalig Sovjet-Unie en Amerika. Ozzy schreef dit nummer destijds samen met gitarist Jake E. Lee en Bob Daisley... Uiteraard mag de volgende heavy metal band vanavond ook niet ontbreken. En met een groot oeuvre aan oorlog gerelateerde nummers... is het lastig kiezen welke ik ga draaien. Ik heb het natuurlijk over de grootmeesters van de geschiedenisthema's. Iron Maiden. Een aantal bekende Maiden-songs die over oorlog gaan... zijn natuurlijk Run to the Hills, The Trooper en Two Minutes to Midnight. Maar vanavond koos ik toch voor een ander nummer. We gaan terug naar de Eerste Wereldoorlog... en een van de allergrootste gevechten daarvan... Iron Maiden neemt ons mee in de bloedige gevechten van deze strijd... in het 8,5 minuut durende Passchendalen. Die we vinden op het album Dance of Death uit 2003. En daarna hoor je alweer het laatste blokje oorlog-gerelateerde metal van vanavond... over de gebeurtenissen uit dezelfde deze dezelfde oorlog. Maar daar straks meer over. We gaan eerst genieten van Iron Maiden met Passchendaal. Passchendaal. In a foreign field he lay, lonely soldier, unknown grave. On his dying words he prays, tell the world of Passchendaele he's been through. Last communion of his soul. Rust your bullets with his tears. Let me tell you about his years. geweldige Iron Maiden. Passchendaele. Across the lines beyond the hill. Friend and foe will meet again. Those who died at Passchendaele. Maar liefst 8,5 minuut lang. En vertelde geschiedenisles over de verschikkingen van deze bloedige strijd en oorlog. Deze oorlog inspireerde ook veel death metal bands om als thema te gebruiken... zoals onze eigen God Dethroned, die daar zelfs een hele trilogie aan wijde. Het eerste album van deze trilogie heet ook Passion Deal en kwam uit in 2009... In 2010 kwam het vervolg Under the Sign of the Iron Cross uit... en van het derde deel, The World Ablaze, dat zeven jaar later pas verscheen... ga ik zo de nummer on the Wrong Side of the Wire draaien. We kunnen dan ook niet anders dan hard deze aflevering van Play It Loud te eindigen. Dus trateren jullie op twee death metal nummers van eigen bodem. Na God It hoor je eveneens oorlogsgerelateerde death metal band Hail of Bullets... die meer op de Tweede Wereldoorlog uh, tour is eh, met hun muziek. Op hun debuutalbum Of Frost and War laten de mannen pure old school death metal horen... en geven ze ons een geschiedenisles... Hun teksten op dit album gaan over de strijd tussen de Weermacht en het Rode Leger... ten tijde van de Tweede Wereldoorlog... toen, zij de ijzige kou, eh, eh, toen de ijzige kou dodelijker was dan een kogel... doordat de mannen in de strijd niet warm genoeg waren gekleed... en slecht waren beschermd tegen de temperaturen... die tientallen graden onder het nulpunt lagen... Van het album draai ik het nummer Nachtheksen als afsluiten van deze avond. Ik hoop dat jullie weer genoten hebben van deze uitzending.